Het is jammer dat de middelbare scholen nog niet open zijn. Dat moet natuurlijk verantwoord, maar samen met de leerlingen doen we een beroep op het kabinet om die opening van die middelbare scholen en daarmee dus het opheffen van die anderhalve meter tussen die leerlingen. Om die versoepeling aan te brengen in de tweede stap waar het kabinet nu over spreekt. En dat zou er dan om neerkomen dat de eerste normale schooldag dan na Pinksteren is. Het lijkt erop dat Belgen volgende maand weer binnen in een restaurant kunnen gaan eten... en aan de bar een pintje kunnen drinken, zegt deze verslaggever. Die gaat open op 9 juni vanaf 8 uur s morgens tot 10 uur s avonds. Je mag net als op de terrassen met vier aan tafel, tenzij gezin groter is. Ook bioscopen en theaters mogen vanaf die datum weer open in België. Bij een schietpartij in Haarlem zondagavond waren leden van een motorclub betrokken, meldt de regionale omroep NH Nieuws. Daarbij werd een man van 45 uit Haarlem door een kogel in zijn gezicht geraakt. Hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Het slachtoffer zou zelf geen lid zijn van een motorclub, maar geprobeerd hebben een ruzie te sussen. En sommige mensen in India hebben wel een heel bijzondere manier bedacht om zich te beschermen tegen corona. Ze smeren zich van top tot teen in met koeienpoep en urine. Daar zou vitamine B12 in zitten en dat zou bescherming bieden tegen het virus. Deze arts gelooft er niet zo in. There is no scientific evidence to prove the cow dung can be used as an treatment or immunity booster against the corona uh, uh, infection. Er is dus geen bewijs dat het helpt tegen corona, zegt hij. En daarbij kun je van de bacteriën in de poep en de plas allerlei andere ziektes krijgen. Het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plekken regenen. Het kan ook even flink plensen met kans op onweer.